Dat meldt de New York Times. Maller leidt een groot onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Hij kijkt daarbij ook naar de contacten van het campagneteam van Trump met Russische functionarissen. Het ontslag van Maller ging niet door omdat de jurist van het Witte Huis ervoor ging liggen. Hij dreigde dan zelf op te stappen. De jurist was bang dat het ontslag Trump zou schaden, omdat het er dan op zou lijken dat Trump zijn hachje probeerde te redden. Politieagenten hebben in Amsterdam een man neergeschoten na een steekpartij. En dat gebeurde vannacht in een woning in het centrum van Amsterdam. De man had vermoedelijk een andere man neergestoken tijdens een ruzie. De politie schoot daarna de man neer. Hij overleed ter plekke. De andere man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld. In het zuiden van Mali is een passagiersbus op een landmijn gereden. Bij de explosie kwamen zeker 26 mensen om het leven. De bus kwam uit buurland Burkina Faso en was net de grens overgestoken. In het zuiden van Mali worden steeds vaker aanslagen gepleegd door extremistische islamitische groeperingen. Twee vooraanstaande Canadese politici zijn afgetreden onder druk van de MeToo-beweging. Ze worden beschuldigd van seksuele intimidatie. De minister van Sport vertrekt omdat vrouwen op Twitter schreven dat hij ongepaste opmerkingen maakte. En premier Trudeau wil de uitkomst van een officieel onderzoek niet afwachten. En ook de leider van een oppositiepartij stapt op wegens ongepast gedrag. Hij ontkent alle aantijgingen, maar zegt op te stappen om zijn partij niet in de weg te zitten.